Argentinië kwam via Molina en Messi op 2-0 en lang leek Nederland kansloos. Pas in de 83e minuut deed Oranje wat terug door een goal van invaller Wout Weghorst. Diep in blessuretijd scoorde hij ook de gelijkmaker. In de verlenging werd niet gescoord, waarna Argentinië alsnog won met strafschoppen. Bij een steekincident in het centrum van Eindhoven zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Twee liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wat er aan de hand is. Het onderzoek is nog aan de gang. Er is inmiddels één verdachte aangehouden. Op Curaçao is de Nederlandse rapper Bucci doodgeschoten. De 30-jarige rapper uit Tilburg was op het eiland voor optredens. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op straat in Willemstad onder vuur genomen. Omstanders melden aan de lokale krant Extra dat het om een drive-by shooting ging. De rapper werd vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. Aan de schietpartij zou een ruzie tussen Bucci en de inzittende vooraf zijn gegaan. Maar de politie van Curaçao kan dat nog niet bevestigen. De Amerikaan die meer dan 50 jaar het record had van 's werelds hoogste parachutesprong is overleden. Joseph Kiddinger sprong in 1960 op ruim 31 kilometer hoogte uit een gondel... die onder enorme heliumballonnen hing. Hij deed mee aan experimenten van de Amerikaanse luchtmacht... om parachutes van schietstoelen te testen... voor piloten die missies vliegen op grote hoogte. Zijn record werd pas in 2012 verbroken... toen de Oostenrijker Felix, Felix Baumgartner van bijna 40 kilometer hoogte naar beneden sprong. Kittinger was bij die sprong eh, betrokken als adviseur. Joseph Kittinger was 94 jaar. Het weer op veel plaatsen een paar graden vorst.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 the surface of my own belief. Black and void in the sky, it's the vulture of July. blame fell and cried a bitter meaning of goodbye. It's the vulture of July, skin and bones are left behind. we go now?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 jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.